is nieuws van 10 uur. Dit is Doral Megens met het huis in een Portugees dorp. Zijn zeker acht doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ontplofte er een kachel of verwarmingsketel, waarna er brand uitbrak. Getuigen zeggen tegen lokale media dat bezoekers moeite hadden om weg te komen... terwijl het clubhuis zich vulde met dikke rook. De Nederlander Mark Slats heeft het wereldrecord solo en non-stop oceaanroeien op zijn naam geschreven. De timmerman uit Wassenaar stak de Atlantische Oceaan over in ruim 30 dagen. Dat is bijna vijf dagen sneller dan de vorige recordhouder. De Atlantic Challenge is een, is een van de zwaarste roeiwedstrijden ter wereld. De tocht loopt van de Canarische eilanden naar het Caribische eiland Antigua. Dat is bijna 5000 kilometer. Elke dag roeide Slats bijna 18 uur. De opbrengst van zijn sponsorgeld gaat naar de Anthony van Leeuwenhoek Foundation die kankeronderzoek doet. De regering van Tunesië stelt ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar voor arme gezinnen. De toezegging komt na een week van protesten. Tunesiërs zijn boos over de gestegen prijzen van brandstoffen en de hogere belastingen. Volgens de minister van Sociale Zaken is de 60 miljoen bedoeld voor de armen en de middenklasse. Zo'n 250.000 huishoudens zullen ervan profiteren. Bij de protesten in Tunesië viel afgelopen week één dode. 800 demonstranten zijn opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. De gouverneur van Hawaii heeft excuses aangeboden voor de valse melding dat er een raket onderweg was naar de eilanden. Inwoners hadden op hun telefoon een waarschuwingsbericht gekregen over een inkomende raket en in paniek renden mensen de straat op. Na een half uur meldden de autoriteiten dat iemand per ongeluk op een knop had gedrukt. De paniek op Hawaii had mogelijk te maken met de nucleaire dreiging door Noord-Korea dat relatief dichtbij ligt. Het weer vandaag gaat bijna overal de zon schijnen, het blijft droog en het wordt 1 tot 5 graden. Morgen gaat het in de middag en avond regenen en flink waaien. Vanaf dinsdag wordt het kouder en neemt de kans op sneeuw toe.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 They say luisteraars. Twee uur lang, tot twaalf uur vanmorgen natuurlijk weer ZFM Jazz. Met Cheryl David dit keer. En ik begon met een nummer van uh, Burt Bacharach en Hal David. Ongetwijfeld repertoire wat u herkent. Dan zult u zeggen van ja, wie was dan de vocalist? Kan ik u ook niet vertellen. Dat wordt niet vermeld eh, op de cover van de Hoes, zeg maar. Maar in ieder geval, eh, de, het repertoire is overbekend. En dit, was, eh, eh, of dit waren niemand minder dan het, orkest van uh, Herb Albert. We gaan naar de Basin Street Blues, live gespeeld door James Morrison en David Jones. Zomer in Blues, een Basin Street Blues was dat. En dat werd uh, door meneer James Morrison samen met David Jones en het orkest. Nou, geweldig om, eh, om mee te beginnen zo deze zondag van de 14e januari alweer aan de vooravond van een koude week, heb ik me laten vertellen. Een week zelfs met de mogelijkheid van sneeuw en wat vorst. Wie weet komen we het eind van de week nog op de schaats. Ja, dat zal in ieder geval zijn in het hoge noorden. Want eh, ja, die zitten wat dat betreft natuurlijk wel iets gunstiger als wij hier in het Westen. Eh, omdat daar gewoon de kou het eerst arriveert en ook het langste vaak blijft hangen. Nou, waarom zeg ik dat nou? Nou, dat zeg ik eigenlijk zomaar. Om u een beetje wakker te maken vanmorgen. En eh, in de hoop dat u tot 12 uur bij me blijft met uh, CFM Jazz.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 Scoop it in the lap, I don't let no bed squeeze me. Scoop it in the put up in the trap, but I'm a that, that, that, that. Scoop it in the lap, I don't let no bed squeeze me. Scoop it in the lap, I don't let no bed squeeze me. One of Those Things. Gezongen door DJ Bridgewater. En eh, gisteren hier bij ZFM Zandvoort in de studio, gistermiddag heb ik het dan over. Tussen de klok van twee uur en vijf uur s middags was het niet One of Those Things. Het was gewoon een hele gezellige boel hier. Want we hier gisteren de nieuwjaarsreceptie zeg maar, van uh, eh, uh, eh, ZFM Zandvoort. Waarbij een hoop collega's aanwezig waren om elkaar weer eens eventjes bij te praten over de afgelopen periode. En vooral ook de periode die komen gaat. En ja, er staan heel veel dingen te gebeuren zo in het nieuwe jaar bij eh, ZFM Zandvoort. Uh, we gaan proberen om eh, ja, toch weer een beetje uit te breiden, zeg maar. In de zin van de techniek en, en, faciliteiten om ons nog... De, de, faciliteiten mogelijk te maken om nog betere programma's aan u te, presenteren. Nou, ik, ik, ik begin vanochtend met, met, met jazz. Wat we al 25 jaar, meer dan 25 jaar doen.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 Just one look at you and I know it's gone. Mr. Bill Withers. En hij voorspelt onze lovely day. Nou, de dag is voor mij eh, ook lovely begonnen hoor. Ik was eh, al vroeg uit de veren. En eh, heb mijn eigen een beetje opgedoft om hier zo fris en fruitig in de studio te zitten vandaag. Tot 12 uur, want dan, dan, hou ik er weer mee op. Ja, niet helemaal natuurlijk. Ik ga gewoon verder met mijn dag. Want als het zo'n lovely day wordt, nou, dan zijn er vast nog lovely zaken te beleven voor eh, de partner van mijzelf en, en mijzelf vandaag. En het gaat ook gebeuren vanavond lekker uit eten. Eh, ik ben iemand op zijn verjaardag eh, uitgenodigd in een restaurant. Ja, ja, een wok-restaurant. dus daar gaan we van genieten. En vanmiddag ook nog van muziek genieten in Velzerbroek, in het Polderhuis... waar Desiree Tichelaar met haar partner optreedt, vocaal. En dus eh, genoeg te doen vandaag voor mij. Eh, alleen vanmiddag is natuurlijk geen jazz, maar uh, vanmorgen, dat is wel de bedoeling. En ehm, ja, mensen die een beetje problemen met alcohol...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 And then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, stand Sophie Milman. heb het repertoire waar je bij eh, niet stil kunt blijven zitten, luisteraars. Maar eh, ik heb het wel geprobeerd. Ik had koffie in mijn handen. Ik denk dat ik niet stil blijf zitten. Dan eh, wordt het een zootje hier in de studio. Dat moeten we niet hebben. maar wat lekker, hè? Ja, wat lekker swingend, hè? Vind ik wel, in ieder geval. En uh, Oh Lady Be Good, dat is ook zo'n lekker nummer. En dat wordt gezongen door Danielle Reeves. En die zorgt ook dat het een ja, uh, wat, wat, was ook weer dat nummer van uh, Bill Withers? Lovely Day wordt, ja. Diane Reeves. Ze heeft haar viool meegenomen, gelukkig. Een strijkje heeft ze meegenomen. Listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I miss when some handsome guy can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So. sweet and lovely. Lady, be good. Oh, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. So, lady, be good to me. Oh, please have some pity I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. So, lady, be good to me. Oh, Baba, do ya do, beep, beep, bop, biddy, ya do, beep, beep, beep, babe. Sha Shadoo, boo, ba, do, la, do, dee, dee, do, ya do, put a babe, Bo, bee, ba, do, lo ba do ba do be bo so pa pa pa lo ba bo be be de sa do be be be be be be ba do ba be ba do de de de ba be ba do be ba do be ba da do be bo be de lo be ba do be ba bu be bu sa ba do ba de da da do di di di di ba baby baby looby dooby movie day. Oh, please have some pity. Ah, I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the woods. Lady, be good to me. Nou, niet alleen een verzoek van Diane Reeves, Lady Be Good... maar ook een, eh, een aanbod. Want eh, als lady was zij goed voor u allen... of voor ons allen, moet ik zeggen hier. Op eh, zaterdag, of op, zaterdag, kom ik naar nou zaterdag. Ik ben een beetje blijven hangen in gisteren beetje Alzheimer light van me. Maar goed, in ieder geval, het is, het is zondag natuurlijk, 14 januari. En eh, Lady Be werd eh, speciaal voor alle inwoners van Zandvoort en omstreken, moet ik zeggen. Want we zijn natuurlijk ver te ontvangen in de wijde omgeving als CMM Zandvoort. Werd dat gezongen door Miss Diana Reeves. Nou, ik heb al 50 Ways to Leave Your Lover gedraaid van Sophie Milman. Ook zo'n lekker swingend nummer. En eh, ik, ik, ik vond net iets van de Four Jasmine, of de Three Jasmine, zo moet ik het zeggen. Dance of the Sugar Plum Fairy. Klinkt zoet, ik weet niet of het zoet klinkt, eh, eh, als ze het gaan spelen. Maar daar komen we nu achter. of the Sugar Plum Ferry. Prachtig. De Three Jasmine speelde dat voor u. Eh, vindt u het ook zo'n eh, heerlijke ochtend eh, vanmorgen? Ondanks het feit dat het een beetje grijs is buiten natuurlijk. Bewolking en zo. Het is in elk geval droog. En het zonnetje gaat steeds meer kans krijgen. Heb ik me laten vertellen de loop van de dag. Dus we gaan, daar gaan we maar vanuit. En dan uh, teken ik op voor een beautiful morning. Doe ik samen met Karen Ellison. En Karen Ellison zingt muziek van Rodgers en Hammerstein in dit geval. Oh, what a beautiful morning. There's a bright golden haze in the meadow. There's a bright golden haze in the meadow. And the corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, the sounds of the earth are like music. Oh, the sounds of the earth are like music. And the breeze is so busy that it don't miss a tree and an old weeping. Oh, wat gebeurt er nou? Dat, dat moeten we niet hebben, luisteraars. Hij wordt zomaar onderbroken. Nou, dat gaan we natuurlijk niet pikken. Dat gooien we voor de bond. We gaan verder. Eh, eh, eh, ongeveer waar we gebleven waren. zo heet zij. En, eh, zij zong over de eh, geweldige eh, Beautiful Morning die wij vandaag beleven. We gaan even luisteren naar een van oorsprong Nederlandse zangeres, Greetje Kouwveld. Naar Duitsland vertrokken, heb ik begrepen. En daar ook een, ja, 50% nou, van haar carrière opgebouwd. maar zij zingt niet over Nederland, ook niet over Duitsland, maar over Amerika. We gaan met haar naar Chicago. Greetje Kouwveld. Chicago, that Ireland town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my home. your bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Chicago, my hometown. Ja, lekker zwingend weet je Kouwveld was dat met Chicago. We gaan naar de corner pocket met de Golden Man of Jazz. Golden Man of Jazz. Met onder meer Lionel Hampton. Een nummer wat eh, zo'n 11 minuten duurt. Dus eh, dat breek ik maar zo halverwege af. Dan heeft u er meer dan eh, vijf minuten van kunnen genieten. En ik ook natuurlijk. we hebben al de Dance of the Sugar Plum Ferry gedraaid. Met de uh, Three Jazzmen. we hebben Bill Willis al gedraaid met Lovely Day. Wat vindt u van Ramsey Lewis en L.D. Young met I Get a Kick Out of You? Hoe vaak zal dat ook wel gecoverd zijn, het nummer wel instrumentaal zoals u juist hoorde als vocaal natuurlijk. Eh, Robbie Williams heeft het onder andere op een hele aardige manier gedaan. Maar ik heb het nou al gedraaid instrumentaal, dus ga ik niet nog een keer eh, hetzelfde liedje draaien. Cheek to cheek gaan we met uh, Po Piek. Ik heb nog nooit van de formatie gehoord, maar daar gaan we nu met z'n allen wel van horen. En kijk op mijn klokje, we hebben nog een paar minuten te gaan tot de klok van 11 uur. Het nieuws komt er zo weer aan. Dus ik zeg maar was eh, tot straks aan de andere kant van het Niels... met tot 12 uur nog meer eh, lekkere eh, swingende, maar ook easy jazz... my can only ski. And I seem to find the happiness I seek. When we're up together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hang around me feel the wheel. Into valleys like a gambler's lucky streak. When we're out together, swinging cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. But it doesn't do me half as much as dancing cheek to cheek. How I love to go out fishing in a river or a creek but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. So dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through right to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can only speak to find the happiness I seek. When we're out together, swinging cheek to cheek. dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through right to heaven. Baby, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing, cheek to cheek. Look for the bear necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life.